Eerder bereikten regeringspartners CDU en CSU al overeenstemming over de aanpak van de illegale migratie. Het plan houdt in dat er gesloten centra komen bij de Duits-Oostenrijkse grens. In die centra moeten migranten die al in een andere EU-lidstaat staan geregistreerd worden opgevangen en hun uitzetting afwachten. De 17-jarige verdachte van de moord op een tiener uit Assen-Delft vorig jaar april is veroordeeld tot de maximale straf voor minderjarigen. Een jaar jeugddetentie en jeugd-TBS. Volgens de rechter in Haarlem handelde hij met voorbedachte raden. Een tweede verdachte van 19 werd vrijgesproken van moord... maar kreeg wel drie maanden jeugddetentie... wegens de mishandeling van het slachtoffer. Het motief voor de moord is niet helemaal opgehelderd... maar justitie vermoedt dat het slachtoffer wiet zou regelen voor het duo... maar er zelf met het geld vandoor ging. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zegt de recente gevallen van schending van bronbescherming van journalisten hoog op te nemen. Hij heeft vertrouwen in het onderzoek van het college van procureurs-generaal. De top van het OM onderzoekt nu of er meer zaken zijn waarbij de regels zijn overtreden. In een reservaat in Zuid-Afrika zijn drie mannen doodgebeten en opgegeten door leeuwen. Waarschijnlijk gaat het om stropers die het hadden gemunt op neushoorns. De drie waren s'nachts het reservaat binnengedrongen, gewapend met een geweer met geluiddemper, nijptangen om hekken door te knippen en een bel. De eigenaar van het reservaat denkt dat ze in het donker tegen een troep van zes leeuwen zijn aangelopen die lagen te slapen. Hij kan niet met zekerheid zeggen om hoeveel stropers het ging, maar het waren er minstens drie.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 Het is eh, bijna standaard, maar het begint toch een beetje op te drogen. Het wordt weer eh, zomer natuurlijk en dan neem ik aan dat artiesten ook hun, eh, hun pauzes gaan nemen. In ieder geval deze week kunnen we hier genieten van een nieuw album van Sherry Finzer en Mark Holland. Ze zijn ehm, nou, toch wel een beetje de kanjers, eh, een van de grote kanjers uit de New Age muziekwereld. Samen hebben ze een, ehm, een album gemaakt, Somewhere New... En ze zijn alle twee, uh, ja, eh, spelen op bijzondere fluit. Ik weet niet eens hoe het heet. Maar in ieder geval, ehm, daar gaan we mee beginnen. Daarachter komt een, een album het is eigenlijk een dubbel album. Voyage Through the Chakras van, even kijken of die meneer eh, Lucinda Clare samen met uh, Yuval Ron. Maar het gaat eigenlijk om eh, de laatste Yuval Ron. En, want de tweede cd die bevat alleen maar muzikale werkjes. En de eerste cd is, dat gaat over geleide meditaties over die chakras. Nou, daar beginnen we niet aan hier in uh, Peaceful Radio. Dat is allemaal een beetje... Uh, ja, doet er niet toe. Goed, ga daar lekker voor zitten. Ehm, verder kan je alles meelezen natuurlijk op peacefulradio.info. En dit programma ook allemaal weer terug horen. Ik wens je heel veel luisterplezier.